dat je echt van hem houdt. Oh Lady Mary, vraag ik je wat deed ik fout? Oh Lady Mary, stel je beslissing nog uit. Oh Lady Mary, neem niet meteen een besluit. wacht voor hij het wint. Denk eerst aan mij voor hij je vraagt en je bemint. Oh Lady Mary, jij bent voor hem slechts een spel. Oh Lady Mary, waarom vergeet jij zo snel? Oh meer Wij vonden steun bij elkaar. Oh Lady Mary, wij waren meer dan een paar. op hem bouwt. Denk eerst aan mij, weet wat je mist als je hem trouwt. Oh Lady Mary, wat ook die ander belooft. Oh Lady Mary, ik heb toch meer in mijn hoofd. Oh, love.